De noodverordening is volgens de gemeente een stok achter de deur om een groep van zo'n tien mensen die zelf niet naar binnen wil toch van de straat te kunnen halen. In andere grote steden wordt de dwangmaatregel niet ingezet. Wel controleren hulpverleners iedere nacht of er niemand op straat is achtergebleven. Komende nacht wordt het 6 graden onder nul en door de harde wind ligt de gevoelstemperatuur rond min 15. De gemeente Rotterdam wil ouders van spijbelende kinderen sneller boetes geven. Het afgelopen jaar werden al 500 boetes uitgedeeld, maar de Rotterdamse wethouder De Jonge wil zo snel mogelijk een lik op stuk beleid. Vanaf vandaag gaan medewerkers van Stadstoezicht langs bij ouders en kinderen die spijbelen. Als leerlingen vaker spijbelen kunnen ze een straf krijgen van bureau HALT. Werknemers in de zorg moeten vier tot zeven maanden langer doorwerken voor hetzelfde pensioen. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn is het eerste dat deze maatregel neemt. Die is noodzakelijk omdat mensen steeds ouder worden en daarmee bij het vaststellen van de premies geen rekening is gehouden. Een voordeel van langer doorwerken is dat dat bijdraagt aan het oplossen van het dreigend tekort aan arbeidskrachten in de zorg. De PVV krijgt geen aparte jongerenafdeling. De fractie heeft de plan daarvoor van Kamerlid Brinkman afgewezen. Wel gaat de PVV fractiebijeenkomsten voorbereiden die gericht zijn op jongeren. Brinkman twitterde vandaag dat de PVV jongeren nadrukkelijker een rol wil geven. Het weer. Het is bewolkt en het blijft de hele dag in het hele land licht vriezen. Vanmiddag is er af en toe ruimte voor de zon. Ook morgen blijft het overdag vriezen.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 En in